Eerder vandaag werd al bekend dat Amerikaanse bronnen denken... dat de raketafweerinstallatie in Teheran op scherp stond... na de Iraanse aanval op luchtmachtbasis in Irak... en toen per ongeluk is geactiveerd. Het toestel zou zijn geraakt door een grondluchtraket van Russische makelij. Het Iraanse hoofd van de burgerluchtvaart zegt dat het niet klopt dat het toestel is geraakt door een raket. Het is volgens hem onmogelijk en het zijn daarom volgens hem onlogische geruchten. De Boeing 737 stortte gisteren kort na het opstijgen neer. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven, voornamelijk Iraniërs en Canadezen. Het Britse lagerhuis heeft zoals verwacht ingestemd met het Brexit-wetsvoorstel. 330 parlementariërs stemden voor de wet die nodig is... voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 231 mensen stemden tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Hogerhuis... en wordt dan naar verwachting in de komende weken aangenomen. Daarmee is het vrijwel zeker dat het Verenigd Koninkrijk... op 31 januari met een deal afscheid kan nemen van de Europese Unie. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels... en gaat met Brussel onderhandelen over de toekomstige relatie. Jean-Guy Macroy vertegenwoordigt Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Avro Tros wil dit nog niet bevestigen. Door de overwinning van Duncan Lawrence vorig jaar in Israël... is Macroy al zeker van een finale plaats op 16 mei in Ahoy. Het weer vanavond en vannacht meer regen, minimumtemperatuur een graad of 7...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 Want is dit nou... want Zandvoort, Zandvoortse muzikanten hebben we dus hier. maar Ken jij Wendy Moore een beetje? Of eh, ja, dan trek die microfoon maar even naar je toe. Wendy Moore, ja, die woont onder me. Aha, aha. Dus het is een beetje een muzikaal uh, eh, daar. Ja, ja, eh. een hele grote feestje bij. <laughs> ja, goed. Ja, oké. Ehm, nog even over jullie, want ehm, ja, want eh, ja, André mag hem er ook eventjes eh, erbij eh, rapen, de microfoon. hebben jullie er ook nog echt nog iets, iets snode plannen met Walking the Sea? blijft het alleen maar bij muzikale, een muzikaal project? Of willen jullie toch ook iets meer mee gaan doen? We, we willen ermee de plannen op, uiteraard. Ja? Meer mee. ja? ja? is een eh, project in de groei, zeg maar. Ja, ja, ja. Eh, we hebben een filmpje op de achtergrond. Het moet echt eh, helemaal uitgebreiden. En mhm, mhm. de muziek zelf ook. Mhm. uiteindelijk willen we ook gewoon een hele band hebben. Een hele band? Ja, dus kan wel, ja. En, met hoog hoop stemmen en weet ik wat allemaal. Maar dan moeten we gewoon zien waar het heen gaat allemaal. Dat, ja. het gaat best spannend worden. Ja. en eigenlijk maakt het dan ook niet meer uit in welk muzikaal leven jullie beiden zitten? Nee. <laughs> Dat interesseert jullie eigenlijk gewoon helemaal niks. We zitten in ons zoveelste muzikale <laughs> eh, leven, <laughs> zou kunnen zeggen. Ja, eh, maar, eh, want, want dit is, is, dit is niet te vatten eigenlijk. Dat zei ik net al. wij Nederlanders willen ze altijd graag in een hokje stoppen. maar het is zo, zo ongrijpbaar. van waar komt die, komt die belangstelling eigenlijk? wat, wat, wat zijn dan ja, invloeden, om het allemaal zo te zeggen. invloeden ja. ja. Heel veel. Ik heb mijn hele leven lang eh, zoveel muziek geluisterd. Eh, dat zit er ongetwijfeld allemaal in. Ja. Dus je, je pikt er altijd wel iets uit en je denkt, nou, dat, kan ik wel toepassen bij, bij, bij dit, uh, bij dit verhaal. Van, dat gaat van, van rock naar underground. Ja. Naar, ja, feitelijk begint het allemaal met gewoon een ideetje, maar vaak een muzikaal ideetje van André. ja. Zorg ik dan voor de teksten en samen weer voor de structuur. En, ja, André houdt veel van Sappa en uh, dat en zo. is het, ja. Ik zie je. Kijk, uh, want... Ik, Sappa vind ik ja. leuk. Ben jij een bewonderaar van Frank Sappa? Ja. Wat, wat, wat, maakt Frank Sappa zo, uh, zo speciaal dan? Ja, zijn geniale muziek. Ja? <laughs> ja, dat kan niet anders. Ja, het is niet alleen Dancing Fool, hè, waar het grote publiek... Nee, het hem, wat in de top 2000 staat, helaas. Ja, dat dan weer wel, maar... Beter. Maar hij heeft zoveel meer gemaakt. Hij heeft zoveel prachtigs gemaakt. En hij is bovendien een enorm goede gitarist. Dat zeker. En ook nog een goede acteur ook. Ook nog, ja. heeft want, hij heeft eh, eh, op zijn naam. Want hij heeft ook nog, eh, wat ik weet, nog zelfs een rol gespeeld in een politieserie in de jaren tachtig. Met Don Johnson en <laughs> oh, Philip Michael Thomas. Oh, ja. dan was hij een, was hij een boefje, was hij, Frank Zappa. Maar hij, hij, speelde er wel met ja. verf, moet ik erbij zeggen. Dus. Maar even zo goed hou ik van Afrikaanse muziek. Ook dat. Franco bijvoorbeeld eh, uit, Congo. Eh, ja. Geweldig. Onderschatte, onderschatte artiest hier in het Westen, denk ik. Ja. Wereldmuziek eigenlijk. Nou, ik noem het geen wereldmuziek. Maar, eh, ja, het is nou ja, dit is muziek van de wereld. Dus zo noemen ze het dan. Mhm. Ehm, nou, we gaan, het, we gaan straks nog, nog even wat van jullie horen. Heel goed. Eerst draaien we nog even iets spannends, iets stevigs. want Total Seclusion is ook weer terug van weg geweest. Haarlemse band. Ook eh, meegedaan aan de Rob Akda wordt Geloof eh, twee of drie seizoenen terug. Eh, zelfs twee keer hebben ze eraan meegedaan. En hun nieuwe single, die is ook inmiddels uit. View Hansen. Rock and roll forever. En dat eh, valt onder het eh, kopje rock'n'roll forever. Inderdaad, eh, dat is een beetje het, het hele verhaal van Total Seclusion. En hun nieuwste, dat heet of Hansen. En waar het voor staat, dat zal ik nog moeten gaan ontcijferen. Maar Total Seclusion kennende zijn het meestal maatschappelijk kritische teksten die zij produceren. Nou, ze staan er weer klaar voor. Marlene en André, oftewel Volking de She... We beginnen met Once More en dan eh, met, nou ik zou niet eh, zeggen met knikken knieën, maar met opgeheven hoofd gaat eh, Lea Bos straks ook meedoen met het nummer Wie de Good. Hier zijn ze, Walking the Sea. Ah, er gaat iets even... Nou, we gaan het nog een keer opnieuw proberen. Somewhere not so far Sobar hampa, pas besber, ne bileyim, yakar. het is eh, altijd wel prettig als er ook nog eh, meer publiek eh, ermee is gekomen. Nou, nu is het dan echt zover. Het, het is het verhaal ook van het nummer wat we hier eigenlijk weken, zo niet al maanden hier bij Alternative FM al aan het draaien zijn. En niet alleen ik. Ik kijk ook even naar rechts naar het gezicht van collega Dolly ten Pierik. Want die heeft het ook al op haar geweten dat bij ZFM Lunch wordt dat nummer gedraaid. En ik meen, zelfs bij eh, de, de heren eh, in het eh, ochtendprogramma... is ook daar het nummer nog wel eens te horen. Krijg jij, even Dolly, krijg jij niet last met, met Roy van Buringen... als jij dat, erin loopt te mappen, dit, dit nummer? Nou, het, het mooie is, Jaap, er zijn natuurlijk op het album van Walking the Sea meer nummers... Ja. waar een aantal tussen zitten... die heel rustig bij Zandvoort Lunch gedraaid kunnen worden. Ah, dus het kan wel. Want we zijn niet alleen maar van de crooners hoor. We, hebben ook... Eh, <laughs> nee, we hebben ook oud, we hebben oud, we hebben nieuw, we hebben Hollands, buitenlands, van alles wat. Ja. En eh, ik, ik vind vooral, ik draai op zijn minst, eh, als, als ik mijn programma heb, op zijn minst één Zandvoortse artiest. Want we hebben zo verschrikkelijk veel Zandvoortse talenten die zulke prachtige dingen maken. Ja. En ook van het album Walking the Sea zijn er nou, echt best wel een aantal nummers... die heel goed bruikbaar zijn voor een normaal lunchprogramma. Goed. Jazeker. Dat, dat, eh, dat eh, zeggende eh, gaan wij dus nu naar het, het Wiedergoed verhaal. En nu gewoon live in onze studio bij ZFM Zandvoort. Ook met de vocale medewerking van Lea Bos. Voor de vierde keer Walking the Sea. time you thought about goals for indeed you may travel. Indeed you will be known. And you thought about your quality and you thought about your second me and you knew you could be wasted.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 Goed, eh, dit eh, was dus de live versie hier in de studio. Wie de goed. We gaan even weer terug naar het verhaal op het lijstje... Hunting the Dark van Rowan ga je nu horen. En heb ik er dan nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk niet. Gewoon luisteren. Dat lijkt me gewoon veel beter. Ook deze songwriter eh, gaan wij eh, binnenkort eh, tegenkomen hier bij uh, Alternative FM. dan is het de beurt aan Mella. Dat zal ergens eind februari zijn. dit was de tweede single die hij heeft uitgebracht. On the Moon heet het nummer. Daarvoor Hunting in the Dark van Rowan. weer muziek uit diezelfde Rob Akda Award. Want daarnet Melle gedaan. maar bij de laatste voorronde die is van eh, amper nog een maand eh, terug in december. Eh, en toen won Minor Citizen die voorronde. En Three Point Landing, die ga je straks ook nog horen met een nummer. Die waren de runners-up. want Minor Citizen won die tweede voorronde. Diezelfde band die stond vorig jaar nog bij ons in de studio. En ze komen in maart weer. Dus dat gaat best nog wel heel erg leuk worden voor Minor Citizen. En wellicht zullen ze zich gaan melden bij de bij een van eh, de... Ja, nou, daar, de finale plaats is zeker. Maar misschien eh, gaat het gooien voor een eh, bevrijdingspop optreden. Je weet het maar nooit. Despite It All is het nummer wat ze ergens in oktober hebben uitgebracht. Het is wel weer stevige kosten, vrienden. Maar dat mag de pret denk ik niet drukken.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 Ik kijk even naar achteren. Want het, ik denk dat het jongens nog even heel erg druk met zichzelf bezig zijn. Maar we gaan toch echt weer beginnen. zeg het even tegen ze dat, dat, we, dat we gaan beginnen. Want, want anders dan, dan weet ik het wel. Ehm de laatste, het laatste blok van twee eh, nummers... die eh, ga je nu horen van eh, Walking the Sea van Marlene en André. dat zijn de nummers I en Strange Root. Dat zijn de nummers die we nu gaan horen en beluisteren. Dus het is aan jullie. Ik, wij houden gewoon even onze klep dicht. Het is altijd leuk. Stilte voor de storm. shame. A silent whether she could stay. A night as cold as loneliness could be. The last night she felt free, unlimited, The sky was blue, nothing else I could do was scream upon my heart. A silent night, such a waste of life. I held my hand again and every time as a moment in life and tried to go through. Meaningless, but life and life and meant to be yours. Dream between a shade of fears, there's nothing I could do. Remember the older man, for he's dead. died within a shame. Shame is upon you. Keep my hand inside a light before my mind breaks through. For I believe you were in my life. You gave me a bit of you. I believe we will meet in time. Remember the older man. He knows you. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo. De laatste voor eh, vandaag is Strange Roots. En ik eh, kijk André aan, want die eh, bedient het knopje. ik zit het eh, met ademloze eh, zit te kijken. Strange Roots, Strange Roots. Dat doet me denken aan dit hoor, eerlijk gezegd. Ik heb weer een aanleiding om eh, weer iets, weer iets te doen met, met dit thema. Ja, als we het over andere routes hebben, dan hebben we het ook over snelheid in ieder geval. het is namelijk nog drie maanden en eh, pak hem bij drie weken. En dan eh, is het zover. Dan eh, gaat voor een, nou, laten we zeggen 90% van de, de Zandvoortse bevolking gewoon de vlag uit. Een zwart-wit geblokte vlag wel te verstaan in ieder geval. Dus is de aanleiding om te zeggen, ja, de strange route. Hè? Dan komen we dus op een andere route uit. Terwijl ik nu weer gewoon voluit in het, eh, in het licht uh, word eh, gezet. <laughs> ik, word weer, ik word weer helemaal bij het genomen. Maar goed, straks, ehm, ik zei al, dat, dat is in mei, dan, dan is het zover. Dan zal deze, dit thema gewoon veelvuldig te horen zijn in het weekend van, van Zandvoort. Maar ja, dat, eh, dat willen we weten ook. 35 jaar geleden is dat eh, voor het laatst eh, geweest. Dus nu mag het ook wel eens een keer weer. Goed, dat is dan weer eventjes gekkigheidje van, van mijn kant uit. We gaan weer gewoon verder. Nemesis. Ik, ik haal even Marcus van Dam er even bij. Want jij hebt van de week iets, iets gedaan. Jij hebt even iets voor mij gezorgd. Uh, vinyl. Ik, want ik ging er wel vanuit dat zo'n man van jou van jouw status en waarschijnlijk ook leeftijd... <laughs> wel gewoon zo'n zo'n apparaat thuis had om plaatjes op af te spelen. Heb ik niet. <laughs> Nee, jij, dat blijkt. Jij wel. <laughs> maar goed. Zelfs zij heeft met jonge leeftijd zo'n mooi apparaat. Ja, nou goed. Maar goed, ik, ik, ik heb dat ding dus niet. Eh, bij mij staat die ergens nog ergens te verstoffen op het zolder. Maar goed, eh, ik ben je erg erkentelijk. Ik zie dat jij mijn uh, eh, mp3'tjes heeft geholpen. ja, ja. Nemesis, daar gaan we nu naar luisteren. En het is een van de, de, nummers die op die EP, die begin van het vorig jaar zijn uitgebracht. Hier is die. Oh, wat een prutsig ben ik toch ook. Ik hoor ineens ik hoor allerlei geluiden door elkaar. Eh, nou, die, die Formule 1 thema die ga ik eh, nu eventjes uh, eh, vakkundig zijn nek omdraaien. Dit is dus... Nou, moet ik hem weer helemaal terugzetten. Dat is... Ja, dat krijg je als je twee kanalen openzet, dan eh, gaan er dus allerlei dingen eh, onwenselijk. is dus. dan is hij ook eh, heel snel weer afgelopen. Ook. <laughs> Dat, is, dat is altijd heel erg eh, fijn. Ja, eh, ik, ik, heb zelfs een nummer van 13 minuten. Maar dat is, vind ik e-, eerlijk gezegd, een beetje al te gortig. Ehm, ik ga nog even kijken. Ja, ik ga de dame en de heer even onderbreken met het afbreken. Want ze mogen nog eventjes hier het slotakkoord nog even tekenen. Want dan, dan is, is het voorbij. Ehm, gaat dat nog lukken? Nou, André doet het dan wel eventjes. Vonden jullie het eh, leuk eh, vandaag eh, eventjes nog dit, dit zo te doen? Nou, ik vond het erg leuk. Dat was onze vuurdoop. <laughs> Voor de radio in ieder geval. Voor de radio. Ja. En, en ja, het is wel goed bevallen. Dus het smaakt nog wel een keertje naar meer, begrijp ik. ja. Uh, jij ook, Marlene? Thuiswedstrijdje? Sorry, ik heb de vraag even niet vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Ja. Nou, dan doen, doen, we het nog een keer. Ik ben ook heel erg te spreken over het hele enthousiaste publiek. Ja, het was niet ja. maar het was wel een <laughs> Super. Zeker. Ja, eh, het is uh, bijna een arena vol, uh, wou ik bijna zeggen. Maar goed, goed um, dit zeggen... In, ja. ik zou zeggen, dank jullie wel voor de, de komst. Heel graag gedaan. ook ja, eh, ik heb wel uh, uitstekend eh, vermaakt eerlijk gezegd. dus, dus dat, dat gaat helemaal goed komen. Ehm, volgende week is er vanuit de patronaat Haarlem... want dan gaan we de derde voorronde van de, de Rob Akda woord doen. Want dat komt vanuit, het, ja, vanuit die poptempel. En dan mag ik daar ook weer eens iets zeggen over de bands. En Nemesis was er één van, één van de winnaars zelfs. of dat voor deze laatste act geldt, dat denk ik niet. Want die band die komt namelijk uit Groningen en niet uit Haarlem. Maar is wel heel erg eh, mooi.